Hier in Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat honger lijdt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen. Dat heeft de hulporganisatie Oxfam Novib becijferd. Momenteel zijn er 155 miljoen mensen in de wereld die honger lijden. Oxfam stelt dat de drie grootste veroorzakers van honger conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie zijn. Honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt en dus ook door mensen kan worden opgelost, stelt de hulporganisatie. De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met maagdenvlieshersteloperaties. Een Kamermeerderheid steunt een PVV-voorstel voor een verbod. Sommige families uit traditionele culturen staan erop dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat. Vrouwen die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden in hun huwelijksnacht... kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Die ingrepen worden soms gedaan in ziekenhuizen, maar vaker door privéklinieken. Said R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces... mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Colombia bepaald, meldt De Telegraaf. Eerder zei het Openbaar Ministerie al te verwachten... dat R. op korte termijn naar Nederland zou komen. Hij had geen bezwaar tegen zijn uitlevering gemaakt. Said R. werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Mogelijk mag je op meer dan de helft van de 50 km per uur wegen in Amsterdam over twee jaar nog maar 30. De verkeerswethouder heeft dat plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die moet nog wel akkoord gaan. Volgens de wethouder kan de nieuwe snelheidslimiet tot 20 à 30 procent minder ernstige verkeersongelukken leiden. Onderzoek bevestigt dat. Ook wordt geluidsoverlast in Amsterdam tegengegaan en zullen mensen hopelijk vaker de auto laten staan om bijvoorbeeld de fiets te pakken.